En dat vindt Tom Kuipers niet eerlijk. Hij schreef een brief aan minister Slop van Onderwijs. Omdat wij eh, heel graag met hem zouden willen kijken naar het... Ehm, nemen van maatregelen die te maken hebben met de stof. Want de hoeveelheid stof die staat naar ons idee niet in verhouding met de voorbereiding die we hebben gehad. Omdat de stof van ons vraagt dat wij op een gewone manier zijn voorbereid. Maar we zijn niet op een gewone manier voorbereid. We zijn op een heel gebrekkige manier voorbereid. Ze willen bijvoorbeeld kortere examens... waarvoor ze minder examenstop hoeven te leren. De minister heeft al toegezegd dat scholieren vaker mogen herkansen. Maar dat vinden de jongeren niet genoeg. Want ik kan een examen kan ik een keer of zeven maken, bij wijze van spreken. Maar als ik de stof niet beheers, dan verpruts ik het ook zeven keer. En dat is natuurlijk zonde. De minister heeft nog niet op de brief gereageerd. Bij de politie zijn ze zo goed als klaar voor een avondklok. Vanaf donderdag zijn er genoeg agenten beschikbaar om de boel te handhaven. Of die avondklok er echt komt, dat is de vraag. Het kabinet heeft er vandaag weer over gepraat... en morgen gaan ook burgemeesters het er nog over hebben. Ondertussen gaat het vaccineren verder. Vandaag hebben kwetsbare ouderen in verpleeghuizen... en mensen in de gehandicapte zorg voor het eerst een prik gehad. Ramsam van 74 was vanmorgen in Haarlem de eerste. Veilig, wat verwacht u ervan? Nou ja, een schild om me heen. Durft u dan weer meer? Ik durf meer, ja. Wordt een slimme app om onder verkeersboetes uit te komen in Amsterdam verboden? Dat is de grote vraag, want de gemeente heeft het bedrijf achter de slimme app voor de rechter gesleept. De maker van die parkeerapp legt uit hoe die werkt. Als gebruiker eh, hang je een camera op. Eh, vervolgens koppel je je telefoonnummer aan ons platform waar je de berichten op wil ontvangen. En dan krijg jij, wanneer er een scanauto voorbij komt, krijg jij het bericht op je telefoon. Na nou, die melding kan je dan nog even snel betalen om zo onder een boete uit te komen. Daar is de gemeente Amsterdam niet blij mee. Die vindt het oneerlijk omdat mensen zo ook bewust geen parkeergeld kunnen betalen. De rechter doet over twee weken uitspraak. Het weer komende nacht en morgen vroeg kan het nog even flink plensen. Plaatselijk 15 mm. Morgen in de loop van de dag droger, maar wel grijs en zo'n 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is.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 I'm saying, hey. said rain on my tongue. I wanna wake up and breathe in that mountain air. Dat was de Wasboard Union en Country Thunder hier bij de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang country, bluegrass, Americana en folk. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Wat hebben we allemaal in de show? We hebben uiteraard natuurlijk de Spiegelplaat. We hebben een heel mooi Spotlight album voor jullie. Blake Shelton, onze maandartiest, komt natuurlijk elk uur nog voorbij. We hebben ook nog een paar verzoekjes die we gaan werkwerken. De digitale brievenbus en verder nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals Bluegrass, dit is Grassstone en Blue and Chair. In the Louisiana lowlands in a field, a sugar cane. cabin stands, an old abandoned cabin with a blue rocking chair. It's stained with milk and whiskey. It tells a family history, all the joy and the misery in that blue rocking chair. And it rocks. My children are gone. All my dear children are gone. En dat was de eerste Bluegrass plaat hier bij de Nashville Radio Show. Verderop in de show hoor je natuurlijk veel meer van deze muziek voorbij komen. We gaan nu naar 2016, naar een nummer van Maren Morris. En ze zingt over iets wat we volgens mij allemaal wel af en toe kunnen gebruiken. I Could Use a Love Song. the edge off quick Sitting in the dark with a shared cigarette Seeing eye to eye and heart to heart But maybe I'm just getting old Used to work but now it don't A long gone drive You know the kind where you take a turn And you don't know why But it clears your mind, a surefire cure I need something stronger getting longer. I could use the love. is like a trick that isn't working, but I haven't lost all hope yet. Yeah, it's hurting. Nashville radio show for all generations. copper line Everybody knew that it made me shine Now the revenue man want a granddad bad Head up a holler everything had For my time, but I've been told Never come back from Copperhead Road on the side. Just shot coat of primer, and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumble inside. with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road. heeft hij toch een lekkere plaat. Hij mag wat mij betreft op standje 10. Steve Earle en de Copperhead Road. En van iets vlotter gaan we naar iets rustiger... maar ook een van eh, mijn favoriete platen. Ingrid Andress en More Hearts Than Mine. En daarna gaan we naar onze maatartiest. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my town. Probably feel like you separate bedrooms. Pack a shirt for church because we're. but you'll be breaking more hearts than mine. Shelton is in de maand januari onze maandartiest. Dat betekent dat je wat vaker muziek van hem voorbij hoort komen in de show. We gaan nu naar een nummer van het album If I'm Honest. Hij heeft heel wat mooie duetten opgenomen en ook wat vrolijke duetten. Dit is er eentje met de Oak Ridge Boys, Doing It to Country Songs. My alarm clock is a radio, 95.5 gets me ready to go. I'm heading to my job, drinking coffee strong, and I'm doing it to country songs. Around 0530, my buddies and I hit the she says, come pick me up. I take her out dancing in my pickup truck. We rub them belt buckles till they shine like chrome, doing it to country songs. She likes doing it to country songs. She likes doing it to country songs. doing it right there, man. To country songs, we like doing it. Doing it. To country songs, doing it. Doing it. song dat was Blake Shelton samen met de Oak Ridge Boys en Doing It to Country Songs. En Blake is in de hele maand januari onze maandartiest. Dus als je een favoriet nummer van hem hebt, mag je dat anders laten weten. Stuur even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl of anders een voicemail, sms'je of WhatsApp naar 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 642 Gaan we nu verder met muziek uit 2017 van Brad Paisley en Last Time for Everything. Using a fake idea. van de week op Facebook een berichtje van Peter Verheijen. En hij had een verzoekje. Hij wilde graag muziek horen van Clive John. Nou, dat kan Peter. Dit is Every Cloud. There's an invisible killer on the loose. And you never can tell if it's coming for you. You see, it's taken our jobs and our way of living. Looks like it's trying to take us back to the beginning. Through prophecies predicted long ago, it'll rage fire and hell among us and then suddenly go. Without knowing where it went or from where it came. And in 2030, they say it'll come back again. Oh, but when tomorrow comes and it's all over and you don't have to hide behind your door. You know, there's always a good song for singing. Behind every dark sea, there's a light on the shore. Every cloud has a silver lining. Every dog will have his day. And the river flowing and the good times will come back again. It can't go on like this forever. No, it can't go on like this forevermore. And yes, I know maybe you had a bad year. But you've had a few bad years before. There's a rainbow, and you know, and I know that we'll get through this just like we have before. And we'll come out at the end even stronger, even stronger than we ever were before. And every cloud has a silver lining, every dog will have his day, and the river will be flowing, and the good times will come back again.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 En we gaan nu verder met een band die al aardig wat successen op hun naam heeft staan. Ik hoop dat er binnenkort nieuwe muziek van hun gaat komen. Old Dominion is dit en No Such Thing as a Broken Heart. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. I wonder if Jack and Diane ever made it After the drums and the guitars all faded Was the best they could do good enough? Or did the heartland just swallow them up? How did my mom and my dad ever do it? If there were struggles and we never knew it, I guess they had each other. That was enough. Like there's no such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. What am I gonna tell my kids when they see all of this bullshit that goes down on TV? When the whole world is down on its luck, I gotta make sure they keep their chin up. Cry when it hurts, laugh when it's funny, chase after the dream, don't chase after the money. And no, we got each other. That's what's up. Cause you can't keep the ground from shaking. No matter how hard you try, you can't keep the sunsets from fading. You gotta treat your life like you're jumping off a rope swing, baby. Cause the whole thing's really just a shot in the dark. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. You gotta love like there's no such thing as a broken heart. sing as a broken heart Cause you can't keep the ground from shaking No matter how hard you try, you can't keep the sunsets from fading You gotta treat your life like you're jumping off a rope swing, baby Cause the whole thing's really just a shot in the dark You gotta love like there's no such thing as a broken heart there's no such thing as a broken heart. Hey Astrid, je hebt een... Uh... E-mail! Via info.nashvilleradio.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Hurricane Highway. Deze band heeft al aardig wat singeltjes uitgebracht... en die zijn allemaal al voorbij gekomen hier bij de show. En dit is hun laatste, dit is Ride This Road. Oh, it's a sunny day. plays a trick nieuwste single Ride This Road. En we blijven even in Ierland en dat doen we nu met volkmuziek van de formatie Cornerboy. Deze vijfmansformatie komt uit het zuiden van Ierland en heeft al op diverse podia in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten gestaan. Hun muziek is een mix van diverse volkstijlen. Dit is Ghost Town City. Won't you come away with me? we board the next train by night we'll see the sea. Won't you come away with me? Won't you come away with me? Won't you come away with me? we board the next train by night we'll see the sea. mounds, ghost town, city streets. Won't you come away with me? We'll board the next train by night. We'll see the sea. Won't you come away with me? Won't you come away with me? Won't you come away with me? We'll board the next train. catching sights and sounds the eyes and ears can't reach. Now I'm bold to carve their own code from those rivers, mountains, ghost town, city streets, ghost town, city streets. We gaan naar het Spotlight album. En dat is deze keer het album Greenfields, The Gibbs Brothers Songbook Volume 1. Barry Gibb is samen met producer Dave Cobb de studio ingedoken. En heel wat verschillende country artiesten. De nummers van de Bee Gees zijn een beetje in een nieuw jasje eh, omgetoverd. En... Eh, er zijn leuke resultaten uit voortgekomen. Zelfs hele mooie. Je gaat eerst luisteren naar Barry Kip, Jay Buchanan en Miranda Lambert met Jive Talking. En daarna Barry Kip samen met Keith Urban en I've Gotta Get A Message To You. Dit is het Nashville Spotlight Album. It's just your jive talking. You're telling me lies. misunderstood you tell de eerste twee nummers van het album Greenfields, The Gibbs Brothers Songbook Volume 1 van Barry Gibb. En dan gaan we nu even terug in de tijd. Doen we 1968, daar gaan we naartoe met muziek van het tiende studioalbum van Connie Smith. En dat album heette I Love Charlie Brown. En daarvan ga je luisteren naar That's All This Old World Niet. all this world needs. daylight so I can spend another night with you. If I found a four-leaf clover, I'd tuck it away. You know that I'd save it for any day. If I had minutes I'd only wish for one more night with you But I can't seem to make time daylight so I could spend another night with you.